Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij Eindhoven Airport is het luchtruim gesloten omdat er meerdere drones zijn gesignaleerd. Dat zegt minister Brekelmans van Defensie. Vluchten worden omgeleid, onder meer naar het Duitse Wezen. Het is niet bekend om hoeveel drones het gaat. Politie en marechaussee zijn op de luchthaven voor onderzoek. Minister Brekelmans zegt dat Defensie middelen heeft klaarstaan om in te grijpen. Gisteravond werden drones gezien boven de vliegbasis van Volkel... De luchtmacht heeft toen geprobeerd die neer te halen. Milieuorganisaties en klimaatexperts noemen de afspraken uit het akkoord van de klimaattop in Brazilië veel te slap en vaag. Ze gaan voornamelijk over geld voor armere landen om zich te beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering. Het zou onduidelijk zijn waar dat geld vandaan moet komen. Er is ook veel kritiek omdat er niets over fossiele brandstoffen in de verklaring staat. Ook Eurocommissaris Wopke Hoekstra had graag meer ambitie gezien op dat gebied, zei hij. Het akkoord tussen de 200 deelnemende landen werd eerder vanavond gesloten, een dag later dan gepland. Duitse kerstmarkten moeten dit jaar extra veiligheidsmaatregelen nemen. Een jaar geleden vielen er zes doden en ruim 300 gewonden bij een aanslag op de kerstmarkt in Maagdenburg. De dader reed met een auto op de mensen in. Veel markten hebben hekken en barrières geplaatst die voertuigen tegen moeten houden. Ook lopen er extra beveiligers rond. Niet alle gemeentes hadden genoeg geld om aan de verscherpte eisen te voldoen... en moesten de kerstmarkt afblazen. In de Eredivisie voetbal is het Ajax niet gelukt om te winnen van Excelsior... dat voor deze speelronde op de 16e plaats stond. Aan het begin van de tweede helft keken de Amsterdammers tegen een 2-0 achterstand aan... en ze konden maar één tegentreffer maken. Het weer. De bewolking neemt toe en in het westen is er kans op natte sneeuw. Het koelt af tot rond het vriespunt. Morgen eerst droog, daarna volgt weer regen en later in het noordoosten wat sneeuw.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 Welcome Stage Live. hosted by DJ Malzo. alienado do eu. O universo é um espelho de água turva. Procure-se nele coragem. coragem. coragem. the city lights and backstage dreams, where vinyl dust meets LED glow. Every kick is a heartbeat in 4-4, every snare a shimmer of neon soul. From unique basements to motor city lofts, house music never ends. House music is not a genre, it's a system override. And once you're plugged in, baby, there's no off switch. Just rise, release, repeat. House music never ends. House music never ends.